Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Moskeebesturen zetten een burgerwacht in om hun gebedshuizen s'nachts in de gaten te houden. Dat zegt een woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeegebouwen in Zweden... en de reacties daarop op een Nederlandse Facebookpagina. Op de pagina verschenen oproepen om dergelijke aanslagen ook in ons land te plegen. In de Franse havenstad Calais zijn 200 migranten met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Twee groepen migranten, Afghanen en Eritreërs, kregen ruzie in de rij bij de gaarkeuken. De migranten komen naar Calais in de hoop uiteindelijk als verstekeling via vrachtwagens of de veerponten naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. De afgelopen dagen is het erg koud geweest. Volgens de hulporganisaties nemen de spanningen toe vanwege de kou en de geringe kans om in deze tijd naar Groot-Brittannië te komen. De Duitse regering denkt dat de eurozone een Grieks afscheid van de euro nu aan kan, meldt het Duitse weekblad der Spiegel. Het blad citeert anonieme regeringsfunctionarissen. Het blad schrijft dat de regering Merkel een Grieks afscheid van de eurozone als onvermijdelijk beschouwt als de partij Syriza de verkiezingen op 25 januari wint. Syriza wil andere voorwaarden afdwingen voor de leningen die Griekenland van Europa en het IMF krijgt. Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WK darts in Londen. De titelverdediger verloor met 6-3 van de schot Gary Anderson. Raymond van Barneveld en de Engelsman Phil Taylor maken in de anderhalve finale uit wie, tegen wie Anderson het zondag moet opnemen. En het meldpunt vuurwerkoverlast.nl heeft tot nu toe ruim 70.000 klachten binnengekregen. Dat meldpunt is nog een uur geopend. Er zijn deze keer minder meldingen op de site binnengekomen dan vorig jaar. Toen kwamen er ruim 89.500 meldingen van vuurwerkoverlast binnen. Het weer van het noorden uit opklaringen. en het zuidoosten koelt het af tot rond het vriespunt. Elders blijft het boven nul. Morgen droog en de temperaturen liggen tussen de 4 en de 7 graden. Dit was het NOS Show.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 And everything go back to the house. And everything go back to the house. Back to the house. Back to the house. Back to the house. Back to the house. Back to the back to the back to the house.